2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Belgische provincie Antwerpen worden de coronaregels opnieuw aangescherpt... vanwege het stijgende aantal besmettingen. Inwoners moeten s'nachts thuis zijn... behalve als ze bijvoorbeeld moeten werken of naar het ziekenhuis moeten. Individuele contactsporten zijn verboden. Teamsporten mogen alleen nog voor minderjarigen. In de meest getroffen gebieden, waaronder de stad Antwerpen... zijn alle evenementen afgelast en moeten fitnesscentra sluiten. Duits onderzoek lijkt te bevestigen dat het coronavirus niet alleen de longen kan beschadigen, maar ook het hart. Het academisch ziekenhuis in Frankfurt onderzocht 100 genezen coronapatiënten. 60 van hen bleken ontstoken spierweefsel te hebben gehad in het hart. Artsen reageren geschrokken en zeggen dat er zoveel naar longschade wordt gekeken... dat andere gevolgen van een coronabesmetting vaak buiten beeld blijven. Het is nog te vroeg om te zeggen of de hartschade blijvend is. In het IJsselmeer is de afgelopen avond een lichaam gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man die donderdag van een zeilschip overboord sloeg. Omstanders zagen het lichaam bij de sluis aan de Friese kant van de afsluitdijk. De politie onderzoekt nog of het inderdaad gaat om de vermiste man. Hij was enkele kilometers verderop te water geraakt... nadat hij tijdens het zeilen de giek tegen zijn hoofd had gekregen. Een zoektocht in de dagen daarna leverde niets op. Steeds meer ouderen komen om het leven bij een fietsenongeluk. De afgelopen 20 jaar is het aantal 70-plussers dat op deze manier overleed... toegenomen met 68 procent, meldt het CBS. Dat komt doordat er steeds meer 70-plussers zijn... maar ook doordat ze steeds meer fietsen, mede dankzij de e-bike.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 Still laying in your bed, saying, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend brokenhearted.